11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat Facebook, Google, Twitter vragen... om maandelijkse rapporten over Russische desinformatie, meldt Politico. Volgens de nieuwssite is dit onderdeel van een actieplan tegen nepnieuws... dat vandaag wordt gepresenteerd. De Commissie wil de rapporten hebben met het oog op de verkiezingen... voor het Europees Parlement in mei. De rapporten moeten ook worden gepubliceerd... om het bewustzijn onder Europese kiezers te vergroten... van buitenlandse partijen en hoe die proberen de verkiezingen te beïnvloeden. Volgens Politico gaat het expliciet om Russische desinformatiecampagnes. Een Spaanse regionale rechtbank heeft vandaag een omstreden vonnis tegen vijf mannen bevestigd. Vijf mannen die een 18-jarige vrouw in Pamplona langdurig misbruikten... werden in april vrijgesproken van verkrachting. Volgens de rechter was er geen sprake van geweld omdat de vrouw zich niet had verzet. De rechter veroordeelde hen in eerste aanleg tot negen jaar cel voor het misbruik... maar vond dat er geen sprake was van verkrachting. Dat leidde tot dagenlange massale protesten in Pamplona. Vandaag bevestigde de regionale rechtbank dat vonnis. De mannen krijgen alle negen, alleen negen jaar voor groepsmisbruik. Het medicijn waar in Nederland het meest geld aan wordt uitgegeven... daalt radicaal in prijs. Het gaat om het middel Humira. Dat wordt gebruikt tegen reuma en darmziektes. De fabrikanten van verlaagt de prijs met zo'n 80 procent. Een spuit kostte tot nu toe zo'n 600 euro, dat wordt ruim 100 euro. Volgens het FD levert dat de Nederlandse zorg een besparing op van 180 miljoen. Het patent op het medicijn liep in oktober af. En mogelijk wil de farmaceut met de prijsverlaging voorkomen... dat concurrenten met het middel aan de haal gaan.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 Hop, hop, hop, hop, hop. Hey Ernst, Ernst, Ernst, luister eens even. Dit liedje dat kan ook over mij gaan. Over jou? Ja, luister. Moet je luisteren, moet je luisteren. Komt-ie! <laughs> Bob, Bob, Bob. Mijn naam is eigenlijk Bob. Bob, Bob, Bob. Hou nou eens je kop. Sinterklaas die komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje. Altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. nu rechtop. Sinterklaas die komt uit Spanje, hij brengt appels van oranje, altijd in galop. Pieha! Hop, hop, hop, hop, hop. en altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. Nou, dat was <laughs> mooi hoor. Hop, Leuk hè? Hop, hop, hop. Mooi Sinterklaasliedje hè? Oh, maar we kennen er nog wel één hoor, Sinterklaas. Um, oh nee, die kan niet. Wat, wat, wat kan niet? Eh, nou, eh, dat is het liedje Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Maar hij is al binnen. Oh, dat geeft toch niet. Zing maar gewoon. Hup, hup, hup, doe maar.